waar hij vorig jaar het gezicht werd van de DSB gedupeerde. Hendricks vindt dat er momenteel te weinig aandacht is voor de gedupeerden van de failliete bank. Volgens hem doet de stichting er te weinig aan om die aandacht terug te krijgen. Er zitten te weinig mensen die goed kunnen lobbyen en verstand van zaken hebben, zegt hij. Bij Stichting Probleemhypotheken zijn ongeveer 2300 mensen aangesloten. Sinds 1969 zijn er niet zo weinig nieuwe auto's meer verkocht in Nederland als vorig jaar. Dat zeggen de BOVAG en de RAI. De autoverkoop daalde ten opzichte van 2008 met 22,5% tot zo'n 388.000 voertuigen. BOVAG en RAI spreken van een buitengewoon slecht jaar door de economische crisis. Ze verwachten dat de autoverkoop dit jaar stabiliseert. In Oegstgeest is Johan Ferrier overleden, de eerste president van de Republiek Suriname. In 1946 was hij een van de oprichters van de Nationale Partij Suriname. Verier werd in 1968 gouverneur van het land en bleef dat tot 1975 toen de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Verrier trad af in 1980, een half jaar na de coup onder leiding van Desi Bouterse. Hij vestigde zich daarna met zijn gezin in Nederland. Zijn dochter Kathleen zit in de Tweede Kamer voor het CDA. Johan Verrier is 99 jaar geworden. Na aanleiding van het overlijden zijn op alle overheidsgebouwen in Paramaribo de vlaggen half stok gehangen. De schaatsbond KNSB waarschuwt dat het nog nergens veilig is om op open water te schaatsen. Op internet vertellen schaatsers elkaar waar het ijs volgens hen redelijk goed is. Volgens de bond kan dat verraderlijk zijn, omdat er nog veel plekken zijn met sneeuw en ijsrestanten van de vorige koude periode. Vooral in Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Friesland wagen schaatsers zich al op het ijs. Dan nog het weer, vooral langs de kust en in het noorden hier en daar een sneeuwbui.